Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kind dat vanmiddag om het leven kwam bij een ongeluk in Ierseke in Zeeland... is een meisje van vijf. Zoals met haar vader in een versierde kampioenswagen... onderweg naar de huldiging van een voetbalteam in het dorp. Volgens de voorzitter van de club stond het, stond het meisje op de wagen. Toen haar vader hard moest remmen, viel ze op de weg. Door overstromingen in Noord-Italië zijn al zeker 36.000 mensen geëvacueerd. De afgelopen dagen kwamen grote gebieden onder water te staan door noodweer. En dit weekend regent het opnieuw. Vooral in de regio Emilia-Romagna is zwaar getroffen. Daar zijn tot nu toe zeker 14 mensen om het leven gekomen door noodweer. Paus Franciscus heeft het hoofd van de Italiaanse bisschoppen gevraagd... om een vredesmissie voor de oorlog in Oekraïne op te zetten. Met die missie wil het Vaticaan de spanningen tussen Rusland en Oekraïne wegnemen... en daarna werken aan vrede. De kardinaal die de vredesmissie gaat leiden... wil zowel praten als met president Zelensky als met Poetin. Paus Franciscus noemde de oorlog eerder al een misdaad tegen God en de menselijkheid... en hij roept geregeld op tot vrede in Oekraïne. Manchester City is kampioen geworden in de Premier League. City speelde vanavond zelf niet, maar wint de Engelse competitie toch... omdat concurrent Arsenal met 0-1 verloor van Nottingham Forest... Voor Manchester City is het de negende danstitel. De club met sterspeler Erling Haaland maakt ook nog kans op de titel in de FA Cup en de Champions League. In de finales neemt Manchester City het op tegen Manchester United en Inter. Het weer, nu nog op de meeste plaatsen helder. Vannacht meer bewolking met lokaal een bui en het koelt af tot naar een graad of 10 tot 13. Morgen broeierig warm met 20 tot 25 graden en in, het, in de avond in het oosten en noorden ook nog kans op onweer.